Trudy Vendrig met het NOS-journaal. In de politiek is premier Rutte noemt het prima nieuws en een duidelijk vonnis. De PvdA zegt dat de uitspraak alle ruimte biedt voor politiek en maatschappelijk debat met de PVV-leider. Wilders zelf sprak van een overwinning voor de vrijheid van meningsuiting. De rechtbank in Amsterdam sprak Wilders vanmorgen op alle punten vrij. De uitlatingen van Wilders kunnen juridisch niet worden opgevat als groepsbelediging, haatzaaien of discriminatie van moslims. Wel vond de rechtbank een aantal uitspraken grof en denigrerend. De film Fitna werd chockerend en kwetsend genoemd. Maar de rechtbank stelt dat het toelaatbaar is in de context van het maatschappelijke debat. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten heeft op het plein in Den Haag honderden demonstranten toegesproken. De betogers hebben zich daarbij het Binnenhof verzameld om te protesteren tegen de geplande ingrepen in het persoonsgebonden budget, het PGB. De staatssecretaris heeft geprobeerd het beleid uit te leggen. Ze werd uitgejoeld. Debat in de Tweede Kamer over de veranderingen van het PGB begint om twee uur. Vervoersbedrijven HTM en GVB spannen in navolging van de RET een kort geding aan om een nieuwe staking in het stadsvervoer te voorkomen. Werknemers van de OV-bedrijven in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam willen woensdag de hele dag het werk neerleggen. Ze zijn kwaad over de aangekondigde bezuinigingen. De bedrijven zijn ook tegen de bezuinigingen, maar vinden de acties nu te groot worden. De Taliban noemen de aangekondigde afbouw van Amerikaanse troepen in Afghanistan een symbolische stap. Ze schrijven dat de terugtrekking niet ver genoeg gaat en dat het geweld toeneemt zolang de militairen blijven. De Verenigde Staten halen de komende anderhalf jaar 33.000 militairen terug. Volgens president Obama is het verantwoord om te beginnen met de afbouw van de troepen, nu Osama Bin Laden dood is en Al-Qaeda en de Taliban zijn verzwakt. Het weer, buien met kans op onweer. Bij een gewesten wind is het maximaal 18 graden. Ook morgen wisselvallig met in het westen af en toe zon. Dit was het NOS Show. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A4 Amsterdam-Den Haag. Bij Dorp 4 kilometer. De A27 Breda-Utrecht tussen Lexmond en Knoop Everdingen 2.